De auto van hun vader is in de nacht van maandag op dinsdag gezien op de N233 bij Renen. De politie wil weten of de jongens toen nog in de auto zaten... en vraagt iedereen die camerabeelden heeft om die af te staan. De vader had maandag in Zuid-Limburg getankt. Toen zaten de jongens nog bij hem in de auto. S'nachts reed hij weer naar het midden van het land. In de bossen bij Doorn pleegde hij zelfmoord. Agenten en mariniers zijn nu bezig het Bunderbos in Limburg uit te kammen... op zoek naar sporen van de broers. Bij een verkiezingsbijeenkomst in Pakistan is de zoon van oud-premier Gilani ontvoerd. Ali Haider Gilani is kandidaat voor de Pakistanse Volkspartij. Hij werd meegenomen door een groep van 16 gewapende mannen op motoren. Een van zijn medewerkers werd doodgeschoten. Meerdere mensen raakten gewond. Het is vandaag de laatste dag dat er campagne gevoerd mag worden... voor de Pakistanse parlementsverkiezingen van zaterdag. De aanleg van de sluis Kiltunnel in Zeeland ligt voorlopig stil. oorzaak is het ongeluk met een gifterrein in België. Doordat het spoor gestremd is, kunnen er onvoldoende bouwmaterialen worden aangeleverd. Er rijden wel vrachtwagens, maar die kunnen niet genoeg tunnelelementen aanvoeren. De bouwer hoopt dat er binnen een paar dagen weer treinen mogen rijden. De tunnel wordt aangelegd onder het kanaal van Gent naar Terneuzen. De oplevering in 2015 komt nog niet in gevaar. Bij een woning in het Noord-Brabantse Geffen heeft de politie 350 vogels gevonden van beschermde soorten. Het gaat om onder meer vinken, putters en Europese kanaries. De 51-jarige bewoner is gearresteerd. Onderzocht wordt of hij de dieren zelf heeft gevangen. Ongeveer 130 vogels zijn direct vrijgelaten. De andere vogels zijn ergens anders ondergebracht. Het weer, blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen staat er een stevige wind met ochtends wat regen en smiddags breekt de zon door.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 We never had that heart to heart, he had too much to do. He checked the air in my tires, the belts and all the spark plug wires. Said, when the hell's the last time you had this oil changed? And as I pulled out the drive, he said, Be sure and call your mom sometime. And I didn't hear it then, but I hear it now. He was saying, I love you the only way he knew how. A hundred twenty thousand miles Six years down the road, a brand new life and a brand new wife. We just bought our first home. When he finally came to visit, I thought he'd be so proud. He never said he liked the place, he just got his tool belt out. And put new locks on the doors, went back and forth to the hardware store. Said, Come and hold this flashlight as he crawled beneath the sand. These old wires ain't up to code, and that circuit box is gonna overload. And I didn't hear it then, but I hear it now. He was saying, I love you the only way he knew how. Last Sunday, we all gathered for his 65th birthday. And I knew he stiffing up, but I hugged him anyway. When it was finally time to say goodbye, I knew what was next. Just like he always does, right before we left. He checked the air in my tires, the belts and all the spark plug wires. Said, when the hell's the last time you had this oil changed? And as I pulled out the drive, he said be sure and call your mom sometime And I didn't hear it then, but I hear it now He was saying I love you He was saying I love you Love. Geschreven door eh, Liz Hengber. En Liz Hengber is een dame die eh, nog veel meer mooie nummers geschreven heeft. Onder andere voor uh, McIntyre. Het prachtige nummer Stills. Nou ja, zo zijn er nog veel meer prachtige nummers geschreven door artiesten. Die zelf ook een muzikale carrière hebben opgebouwd. Maar toch eigenlijk zich meer bezighouden met het schrijven van liedjes. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes die u daarnet hoorde. Dat was Billy Covington met A Father's Heart. En dit, dit is Toby Keith. Schreef het zelf samen met Bobby Pinson. Every dog has its day. I was hanging out last night at the Top Cat when the band slowed down with Merle. Man, I hit it 'cross the barroom trying this day dawn When a big tall clothes in a bone One moment in the sunshine When your ducks line up in a row. Lucky dog gets a big old bed Stray dog gets a porch Every dog has its day dog But today dog just ain't yours Well I dipped her and I kissed her And she said let's do one more And we were two-step when he stepped down on the floor. He jerked me back and said, I'm cutting in. Girl, let's do-si-do. She doubled up her fist and caught him right square on the nose. Every dog has his day, dog, when the cause it stayed on When the big dog throws him a bone One moment in the sunshine When your ducks line up in a row Yeah, a lucky dog, gets a big old bed Stray dog gets a porch Every dog has its day dog But the day dog just ain't yours Every dog has its day dog down just ain't yours vader en moeder van eh, James Inveld. Zij zijn geëmigreerd vanuit eh, Indonesië naar Nederland. Woonden jarenlang hier in Nederland. En James is hier in Venlo ook geboren. Daarna zijn ze naar eh, Amerika verhuisd. Want vader Inveld, hij was een goede gitarist. Of hij is nog steeds een goede gitarist. En wilde graag zijn muzikale grenzen gaan verleggen. Vandaar dat ze naar Amerika vertrokken. En ook James heeft daar zijn muzikale carrière op kunnen bouwen. Regelmatig is hij nog hier in Nederland. Begin van dit jaar was hij ook hier. Heb ik nog een interview met hem gedaan. Heeft u misschien wel gehoord in het programma Country Track. En dit is die James Inveld met Crying Over You door hem zelf geschreven. try to get you off of my mind. I can't stop thinking from time to time. I still love you. I can't believe the way you've been treating me, just to bring me down and make me feel so blue. Cause I remember when you were the sweetest girl, told me that you loved me and why Ever since we parted I'm deep down broken hearted And that's why I Vier albums heeft hij inmiddels uitgebracht. Eh, dit stamt uit 1995. Hij heeft er pas geleden, nou ja, pas geleden, twee jaar geleden nog eentje uitgebracht. Zal ik u in de volgende uitzending nog wel eens laten horen. Maar hij is volgend jaar ook weer hier in Nederland, hoor. En dan zal ik u beslist op de hoogte houden van waar hij optreedt. Want het is, ja, een ongeveer een, een, een jukebox. Je duurt er een kwartje in, je vraagt de, eh, de plaat en hij speelt een je. In the basement of the church I took the last chair in the room Embarrassed and ashamed But that all began to change when she stood up and spoke her truth. She said, I came here years ago when I lost my sanity. Then I found serenity. I took shelter, hiding from the pain. In any place to make it go away. with a million ways to run. I was the first one out the door, but her words echoed in my head. I took the long way home, but no longer felt alone, cause I'd lived everything she said. And then I knew there was no going Eh, een prachtig nummer wat eh, niet geschreven is door Jules Hengber. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar alle muziek van Julis Hengber. Want ik heb, toen, ik heb dan zoiets zo van, ja, nou wil ik er ook alles van weten ook. Terry Clark, zij heeft het geschreven, A Million Ways to Run. Jack Mees, hij zingt hits van Bob Dylan op de cd Shooting Star. sit and wonder why, babe. They don't matter anyhow. It ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now, when your rooster crows at the break of dawn, well, look out your window and I'm traveling, I'm the traveling on. But don't think twice, it's alright. In years, I turn on your light, baby. That light I never know. In years, and turn on your light, baby. I'm on the dark side. share or something you will do or say. Try to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. my name, girl, like you have never done before. It ain't using calling out my name, girl. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. Well, I once loved a woman, Each child, I'm told. And I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. Walking down that long, lonesome road, babe, where I'm bound aching tear. It's goodbye, it's too good a word to say. So I just fade fairly well. No, I ain't saying you treated me unkind, but you could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Hij is helemaal idolaat van eh, deze Bob Dylan, zegt hij zelf, de Jacques Mees. Hij wordt ook wel de Nederlandse Bob Dylan genoemd. think twice, It's Alright, zo heette dit nummer. En dit is Water van Red Paisley. Full of dad's hot air well, I was three years old Splashing everywhere And so began My love affair Was water On a riverbank go is a pair of shades, an ice cold beer, and a place to sit. It's somewhere Hij schreef het helemaal zelf en plaatste het op zijn cd American Saturday Night, deze Brad Paisley. Things That Fly, die infamous String Dusters. Prachtige cd geworden met nummers, allemaal door hemzelf geschreven. Onder andere dit. In God's Country. will see Locked inside Just set free Have you become What you could be Who can say Oh, it isn't me Guilt to blame It's all the same It's all the same Still can't see what's that sound. Call my name, they're all the same. Famous String Dusters. In God's Country. Prachtig nummer door hun eh, zelf geschreven. En eh, ik heb begrepen dat uh, Vince Gill meegaat doen met deze formatie tijdens live optredens. Nu bestaat hij nog uit Travis Brooke, Jess Cobb, Andy Falco, Jeremy Garrett en Andy Hall. Andy Hall heeft trouwens ook een eigen cd uitgebracht met dobro en Lab steel gitaren. Zal ik ook nog eens een keer laten horen. Maar Vince Gill heeft dus gezegd dat hij mee wil gaan doen met deze formatie tijdens live optredens. Misschien wordt daar ook nog wel een keer een cd van gemaakt. Dit is op verzoek Ben Tillis, All the Good Ones. She'll turn 34 this weekend. She'll go out with her girlfriends. that drink some margaritas. Cut up and carry on. There'll be guys and they'll be come-ons. She'll probably get hit on. But she thinks all the good ones are gone. She's got friends down at the office, and she can't help but notice that when the day is over, how they all hurry home. Every day there's guys she works with, and even some she flirts with but it seems like all the good ones are gone. She had someone who loved her back when she was younger. Now she wonders if she held out a little bit too long. Back then there were so many, but now there just aren't any. It seems like all the good ones are gone. go out with her girlfriends that drank some margaritas, cut up and kiss. Dean Dillon en Bob McDill schreven het voor deze Pam Tillis. En ze liet het allemaal produceren door Billy Joe Walker. All the good ones. En dan tussen aanhalingstekens staat erbij Argon. Ik had het daarnet over eh, Vince Gill. Hè, dat hij samen zou gaan werken met die uh, infamous Stringdusters. Maar hij blijft ook eh, eigen nummers schrijven hoor. Net als dit, wat hij eind geschreven heeft. Hij was hier in Nederland en was heel erg eenzaam, want zijn dochtertje was net geboren, had het wel even gezien, maar hij vond het wel erg dat hij nu op tournee was en zijn vrouw en de kleine in Amerika. Never knew lonely. No other lover ever really cared. When I reached out for you, you've always been there. Now I never knew lonely till you. You are my rock and the strength that I need to keep me sane in this life that I. make up for the times I've been gone. I'll prove I love you in the words of this song. Back in your arms is where I belong. I never knew tell you New Lonely, geschreven is door eh, Vince Gill en nu uitgevoerd door Bailey and the Boys van de cd The Best of Bailey and the Boys. I believe what I'm seeing Last time I saw her she was leaving She's getting close, I'm having trouble breathing I smell smoke, that's my old flame Is it love? kissing me. The room's like a furnace. Goodness gracious, something is a I Smell Smoke van de cd Billy Yates die hij uitbracht in 1997. En sinds dat jaar komt hij ook regelmatig naar Nederland toe en wordt dan begeleid door de formatie Savannah. En dit is een man die al lang geen cd's meer maakt. Ik heb het over Darkstone. Fade in Me, Fade in You, zo heet deze cd. Down on My Knees. Het lijkt wel een nummer van iemand anders, maar dit is toch echt van Darkstone. Slam the door, now I watch the clock. every second that ticks away, I think of all the words I did not say. Why I didn't I hold her close? Whisper the words that she needed the most. They were in my heart and so simple to speak. Those three little words she needed from me now. me kid in my hand The perfect picture of one lonely man Torn in half by silent words What's never spoken is never heard I couldn't say what was on my mind One moment of weakness too many times I should have been stronger and said what I felt That I needed ook een aantal uh, grote aan meegewerkt. Hè? Onder andere eh, Dan Huff op gitaar, Larry Brown, Matt Rawlings. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want ook Terry McMillan heeft op eh, percussie meegewerkt. Nou ja, Terry McMillan, hij is niet meer. Hè? Dus wat dat betreft is het misschien ook nog wel een ode aan die man. En dit is de titeltrack van diezelfde cd. En dat is eigenlijk de cd waar ik hem mee ontdekt heb. Maar hij heeft ook nog andere prachtige nummers hoor. A single mother with two children Make lunches in the morning And on her way to work She drops them off at school And tells them faith in me mm-hmm. Faith in you A farmer kneels in his fields with dust Ja, en als we zo zitten te luisteren, dan denken we van... hé, hey, dat is een eh, programma wat al van uh, eh, ZFM zo goed als uh, verdwenen is. maar de mensen die hebben vanmiddag die even geluisterd hebben... die hebben misschien iets gemerkt. Het systeem, dat draait niet helemaal meer. Eh, nu hebben wij een uh, schitterend wegneut hier rondlopen. We was vanmiddag lekker aan het kwasten en wij eigenlijk allemaal wel. Omdat we straks toch naar een nieuwe locatie gaan. Dus ik praat gewoon even de mensen lekker bij wat er aan de hand is. Uh, toen staan we daar op een uur of, wat is het, twee hè Marcus? ja. En vervolgens helemaal niks. Helemaal kaal. En Rob Harms, ik zei de gek Pascal van de Beek. En Marcus dus, zaten ze elkaar aan te kijken van, is dit normaal? Nou, eigenlijk niet. Eh, eh, toen is hier naartoe gereden. Eh, nou ja, wat heb je gedaan eigenlijk? Ja, ik heb in de nood maar wat andere programma's er weer <laughs> <laughs> Ja. Want het systeem denkt dat wij toch wel ergens een jaartje in het verleden draaien. Ja, eh, want wat we nu horen is country time. En dat eh, volgens mij bestaat het programma al lang al niet meer. Eh, wat, we, wat we wel eens doen, dan trekken we er wel eens een uit het rek. Maar Jacques Oelemans doet het programma al, al een tijd niet meer. Die ooit nog eens een keer gemeld. nou, vanaf dit moment ga ik gewoon even een beetje freewheelen. En we beginnen gewoon even een kwartier eerder met, met het programma. dat, en dat verschaft mijn vriend Marcus van Damme even de gelegenheid om wat orde op zaken te gaan stellen. Nou, eh, we beginnen gewoon even een beetje normaal. Dat doen we maar met dit eh, mooie nummer van Robert Blackman. En dat nummer dat heet Run Away With Me. Run away with me. Let's take a long and winding road down to the sea. Run away catch a train ride through the hillside till we find a place where we can be lost but found, bound but free. So run away with me. Let's leave this old town in dust. Let's get on back to focusing on us. Run away with me. Cause I've missed your little hand in mine. We've wasted so much time. Let's just be lost but found, bound but free. from London town to NYC. Run away with me. So long as we're together, I give everything. hear you coming from miles away. Shut your mouth and look before you leap. Rome wasn't built in one day. Empty vessels make the most noise, but it's all bark and no bite. So I dare you, backseat drive. Vessels make the most noise. dat was een Ariana Abbestee was dat. Eh, die eh, eigen muziek heeft eh, gemaakt. dan moet ik eventjes kijken. Heb ik nog, ook nog even wat beeld hier op de achtergrond? Vast wel. Vast wel. Even kijken hoor. Heb ik nu, heb ik nu wat? Mm, nee, dit is hem niet. is dit wat? Ja, ja, ja, ja. Verroest. Moest, moest even nadenken maar. Dus dat dreigende geluid eh, wat eh, ooit nog eens een keer op de donderdagavond eh, werd gebruikt door collega Toebak en collega Van Bavelgem. Toen het programma nog breed heette alles werd eh, behandeld. Daarom heet het programma ook breed. Of heette het eh, programma ook breed. Want het is al lang al niet meer zo. Straks eh, gaan we echt met de officiële aftrap beginnen van Alternative FM. of Marcus meedoet, dat hangt er helemaal vanaf of we iets aan de praten kunnen krijgen. Weet je in ieder geval hoe het erbij staat. We hebben dus even wat kleine malheur. Maar wellicht is er iemand die er een grote klap op geeft... en dat je dan op een gegeven moment weer gewoon muziek uit je radio kan horen komen. En ook datgene wat je zou moeten verwachten op bepaalde tijdstippen. Zoals straks om 10 uur eh, gewoon rustige muziek. Ja, of het lukt, daar is vers 2. Nou, Wordt eh, spanning al om. Eh, maar goed, we hebben ook nog muziek klaarstaan tot aan 8 uur. Tenminste, als, het 8 uur, als we dat 8 uur voor dat dat, dat probleem voor 8 uur hebben opgelost anders eh, dan gaat het naadloos in elkaar over. Maar eh, deze jongens die, eh, die zijn een paar weken geweest. Tenminste één groepslid van de band uit Volendam. Frank Bond zelf. die is geweest. de andere drie hadden verplichtingen. Of waren ziek, zwak of misselijk. Maar goed, hij is samen met zijn manager geweest om het een en ander te vertellen over de tournee die ze hebben gehad in Engeland. En er komt nog meer aan, kan ik je verzekeren. Tenminste niet van Alaska zelf, maar wel van daar alles wat er omheen hangt. Want er zijn snode plannen om eh, ook de andere popmuziek uit dan wat meer naar voren te brengen. Nou, eh, dit eh, is dan zoals ze zelf klinken. Alaska dus met I Will Go. Weet je niet, is er, is er iets gebeurd waardoor we misschien weer toch wat, wat kunnen weten? Nou ja, luister. Ja, kijk nou eens, hey, hey, het werkt weer in die zin eh, kunnen we dan weer gewoon eh, rustig eh, ademhalen.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 Tot zover het ritme van ZFM